Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Parijs zijn zeven Italiaanse terroristen opgepakt. Het gaat om mensen die in de jaren 70 en 80 Italië onveilig maakten, vertelt correspondent Mustafa Magadi. Ze wilden met eh, geweld een soort socialistische heilstaat creëren. En dat deden ze met overvallen, sabotage, ontvoering, aanslagen en moord. En de bekendste moord van eh, de Bukate Rosse is eh, misschien wel die van ex-premier Aldo Moro. Die werd in 1978 bijna twee maanden ontvoerd en daarna met kogels doorzeefd in een kofferbak gevonden. Een paar honderd leden van de terreurgroep vluchtten begin jaren 80 naar Frankrijk. En dat land wilden ze niet uitleveren aan Italië. Nu gaat dat toch gebeuren. De zeven mensen die zijn opgepakt zijn in Italië al veroordeeld tot een gevangenisstraf. Goed nieuws voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Zij zijn één week eerder aan de beurt voor hun coronaprik, verwacht het RIVM. Komt omdat er een meevaller is met de vaccinlevering. 1 miljoen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie kunnen daardoor begin juni de eerste prik al hebben gehad. Het Nederlands elftal gaat de laatste kwalificatiewedstrijden voor het WK voetbal volgend jaar ook buiten Amsterdam spelen. Tot nu toe waren die potjes in de Johan Cruijff Arena, maar Oranje speelt de wedstrijd tegen Montenegro in het Philipsstadion in Eindhoven. En daarna in de Kuip in Rotterdam tegen Gibraltar. Vanaf vandaag is het oude normaal weer een beetje terug. Terrassen mogen weer een paar uur per dag open. En er kan weer geshopt worden bij niet noodzakelijke winkels en marktkraampjes. Deze koopman op de Albert Kuip in Amsterdam kon zijn geluk niet op toen hij vanochtend weer een twintigje in zijn handen kreeg. De eerste weer! Sinds 4,5 maand! U gaat geluk brengen meneer, dank u wel. Die gaan we inlijsten. En ook deze vrouw denkt dat mensen er ook echt weer aan toe zijn om tussen de panties, handtassen en riemen te lopen. Ik denk dat de mensen ook wel weer gewoon persoonlijk geholpen willen worden verplaatst online. Dat ze het ook weer leuk vinden om gewoon weer even lekker te kunnen struinen en lekker koopjes kunnen zien, alles kunnen voelen. Want online kopen is wel leuk, maar op een gegeven moment houdt het ook op. Het weer nog, volop zon, maar vanuit het zuiden komt er bewolking over vanmiddag. Het blijft wel droog met 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate.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 De baas van BioNTech, de fabrikant van het Pfizer-vaccin... verwacht dat in juli of augustus zeker 70% van de Europese bevolking... immuun is tegen het coronavirus. Volgens hem is dat genoeg om het virus de kop in te drukken. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8713 nieuwe coronabesmettingen gemeld.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 work, work, work, work, work, work, work, I like the way you work it, I got to bag it up. I like the way you work at. I got to bag it up. I like the way you work it.